Amber Brandsen met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanslag in het noordoosten van Nigeria zijn zeker 14 doden gevallen. Bijna 50 mensen raakten gewond. Volgens de Nigeriaanse politie was de dader een meisje van ongeveer 10 jaar. De aanslag is nog niet opgeëist, maar waarschijnlijk zit Boko Haram erachter. De islamitische terreurgroep wil een eigen kalifaat stichten in het noordoosten van Nigeria... en pleegt geregeld aanslagen. De republikeinse presidentskandidaat Mike Huckabee heeft voor veel ophef gezorgd door te zeggen dat president Obama met het atoomakkoord de Israëli's bij de deur van de oven aflevert. De uitspraak van Huckabee is onder meer de democraten in het verkeerde keelgat geschoten. Zij vinden dat Huckabee een onacceptabele analogie maakt met de holocaust. De partij eist excuses van Huckabee aan de Joodse gemeenschap en het Amerikaanse volk. De Nationale Joodse Democratische Raad wil dat de 15 andere republikeinse presidentskandidaten afstand nemen van de uitspraken van Huckabee. Turkije praat dinsdag de NAVO-partners bij over de militaire acties tegen militanten van de Koerdische PKK en Islamitische Staat. Turkije begon vrijdag met de aanvallen in reactie op aanslagen door de PKK en IS. Turkse vliegtuigen bombardeerden stellingen van IS in Syrië en een dag later ook PKK-doelen. In Duitsland zijn twee aanslagen gepleegd op asielzoekers. Gisternacht werd in Brandenburg aan der Havel het huis van een gezin in brand gestoken. Het vuur werd op tijd ontdekt en kon door de bewoners worden geblust. De brandstichters zijn nog niet opgepakt. In Dresden gooiden mensen afgelopen avond stenen naar een asielzoekerscentrum waarbij ruiten sneuvelden. De politie hield in de buurt een groep van 27 mensen aan. Het weer bewolkt en periode met regen. De temperatuur daalt tot een graad of 13.